Justin Hayward De man met een traan in zijn stem. Hij zong dit prachtige lied eh, binnen de formatie Moody Blues... aan het begin van de zondagmorgen van GoFam. Je the Voices in the Sky. Welkom bij deze show. Gaat duren tot 12 uur en ik ben jouw gastheer. En ik hoop dat je bij me blijft tot een uur of 12. Want tot die tijd heb ik gewoon heerlijke muziek voor je. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Maar niet alleen mooie muziek, maar ook een paar interessante onderwerpen die ik met je wil bespreken. Dus het komt er allemaal aan hier in de show bij Go. Maar eerst nog even mooie muziek van Chicago. shine so Wat een romantiek, hè? Och, en wat een mooie omschrijving eigenlijk van de belevenissen van Kristen Burke. Lady in Red, hier bij GoFM. Verder Chicago en het legendarische If You Leave Me Now. Mhm. De mooiste muziek hoor je hier bij Go, maar ook de leukste dingen. Bijvoorbeeld, eh, wat staat er op onze agenda? Porgy and Bess geeft een college de Exodus ontrafeld. Dat is dinsdag 17 eh, oktober, overmorgen al, om 8 uur. Dan staat Marleen Reinders met Exodus ontrafeld in eh, Porgy and Bess. Ja, ze gaat natuurlijk alles vertellen over de Egyptische geschiedenis van toen. Ja, misschien interesseert het je niks. Of misschien denk je bij jezelf, hmm, dat is interessant. Wil je meer informatie? Dan ga je gewoon naar onze website www.go-rtv.nl. Daar staat alles op. En eh, dan vind je de details dus zo simpel is dat. Je leest het allemaal bij ons, bij GoFam. En intussen gaan wij lekker verder met prachtige muziek van onder andere Genesis. Lekker easy tijdens eh, de zondagochtend brunch straks. Hebben we nog veel meer van die muziek. En nu misschien voor tijdens het zondagochtend ontbijt. Deze Hold On My Heart. Goedemorgen. Reclameplaatjes waar de kleur afdruipt. Oh, hoe de hebzucht door mijn aderen zuigt. De etalage kijkt me lonkend aan. Oh, alsjeblieft, laat mij naar binnen gaan. weer niet weerstaan. De lakken está está. prachtige Vermaze. Mhm. Een cabaretgroep van jaren geleden. Jorde Verleiding. En inderdaad Genesis voor met Hold On My Love op deze zondagmorgen bij Go. Straks over een paar minuten, al een minuut of tien. Want het is nu tien minuten voor half eh, elf. Eh, een gesprek met eh, Drift van Erasmus Universiteit. Zij maken een podcastserie Voer voor Verandering. we praten erover met Wouter Mulders over deze podcastserie. En wat heb je daar dan aan? Leer je daar wat van? Eh, of helemaal niet? Nou ja, je hoort het straks allemaal hier bij GoFam. disguise, but it's alright now. I learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da da, la da da da. them all the old songs. Thought that's why they came. No one heard the music. We didn't look the same. I said hello to Mary Lou. She belongs to me. When I sang a song about a honky tonk, it was time to leave. But it's alright learned my lesson well. You see, you can't please everyone, so you got to please yourself. La da da. Someone opened up a closet door, and out stepped Johnny B. Good playing guitar like a ring in a bell and looking like you should. You gotta play at garden parties. I wish you would lot of luck, but if memories were all I sang, I'd rather drive a truck. But it's alright now. I learned my lesson well. You see, you Beetje een tegenstelling hier in de show. Eh, Walking in the Rain, natuurlijk van de Ronettes. En A Garden Party van eh, Ricky Nelson... <laughs> Ja, lang geleden eh, deze muziek. Eh, toen deze muziek gemaakt werd, zo moet ik het zeggen natuurlijk. En ja, een garden party tijdens een regenbui, dat is een beetje lastig. Kijk even naar de temperaturen van vandaag. Het zou misschien nog net kunnen, maar echt warm wordt het niet voor een garden party. Het wordt dan een eh, garden party met een jas aan, denk ik dan. Maar ja, dat is ook hartstikke gezellig. Je hoort het allemaal hier bij GoFM. Ja, jouw lokale omroep natuurlijk voor heel grote neuzen. Waar we de mooiste muziek hebben natuurlijk en interessante onderwerpen. Zometeen gaan we praten met uh, Wouter Mulders van Drift van de Erasmus Universiteit. Maar eerst nog iets moois van Frans Gal. L-A-L-A. Goedemorgen. In de studio Wouter Mulders. Hallo. Hij werkt eh, als communicatiemedewerker bij Drift van de Erasmus Universiteit. Ja. Wat is Drift? Eh, Drift staat voor de Dutch Research Institute for Transitions. Dat is een hele mond vol. Ehm, eigenlijk zijn wij een onderzoeksinstituut eh, dat bezig is met transities. En wij zeggen dan transities naar duurzame en rechtvaardige samenleving. Komt er eigenlijk op neer Ehm, hoe kunnen we een groener en eerlijker Nederland of een groener en eerlijker wereld eh, versnellen? En dat doen we door middel van eh, onderzoek. Waar richt het eh, onderzoek zich op? Het kan op allerlei sectoren of domeinen. Dus de energietransitie, bijvoorbeeld zonnepanelen of warmtenetten, maar ook mobiliteit. We hebben het net over de luchtvaart gehad. Maar het kan ook eh, gaan over onderwerpen die eh, misschien niet meteen met, eh, met duurzaamheid of met transities verbindt. Bijvoorbeeld onderwijs of de kunsten. Daar werken we ook in. Nu zijn jullie een podcastserie begonnen. Ja. Wat is het doel van die podcast en wie spreken jullie allemaal? Het doel is, ik heb heel veel leuke collega's, die zijn actieonderzoekers. En als je ze in een, in een zaaltje zet met bijvoorbeeld mensen van een gemeente of eh, studenten of mensen van het bedrijfsleven. Na een uur hebben ze een goed gesprek is ze allerlei gedeel, gedeeld en dat kunnen ze heel goed. Maar als ze zelf gaan schrijven en op onze website bijvoorbeeld, toen ik eh, eh, begon bij Drift, vind ik het wel erg academisch. En dat is eigenlijk een gemiste kans, want wij doen echt onderzoek in en met de praktijk. Ehm, eh, dus we zijn niet alleen maar in de academische eh, tijdschriften bezig. We willen ook echt praktijkonderzoek doen in wijken met bedrijven. En dan helpt het gewoon heel erg als de manier waarop je met elkaar praat begrijpelijk is. En ik vind het ook gewoon leuk om eh, zo breed mogelijk publiek te bereiken met wat ik ontzettend interessant onderzoek vind. Ja, dus eigenlijk is een beetje de bedoeling om de wetenschap dichter bij de gewone burger te brengen. Ja, en de gewone burger ook dichter bij de wetenschap. Want die hebben ook een stem en die hebben ook kennis. En het zit niet alleen maar aan de universiteit, die kennis. Ja, hoe gaan jullie te werk? Eh, we doen onderwijs, dus je kan cursussen bij ons volgen. We doen eh, dus onderzoek, dus dat is bijvoorbeeld als de Europese Unie ons uh, of Nederlands, de MBO ons betaalt voor onderzoek. We doen ook advies, dus je kan ons inhuren als bedrijf. En we doen, ja, dat noemen we zelf activisme. Dus dat we zelf iets schrijven of zelf een, een evenement organiseren met een mening of een, een, inzicht en daarmee aan de slag. Ja, maar die podcast, ja. hoe gaat dat in zijn werk? Nou, eh, ik probeer te spreken met, eh, over fundamentele verandering. Hoe werkt dat? En dan ga ik op zoek naar theoretische experts en praktische experts. En het kan echt ja, bijna iedereen zijn. We hebben bijvoorbeeld gesproken met een provincieambtenaar in Overijssel die bezig is met de landbouwtransitie, stikstofdossier, eh, dat soort ehm, vraagstukken. Dus dat was heel spannend. Maar ook iemand van eh, de ondernemersvereniging van de haven in Rotterdam. Maar ook bijvoorbeeld iemand die een eh, stichting heeft opgericht over eten. En hoe eten een manier kan zijn om ouders bij school te betrekken of om in de wijk aan sociale cohesie te werken. Hoeveel van die podcast gaan jullie maken? Want dat is ook vaak wel eh, een beetje gelimiteerd. Ja, dit is dus ons vierde seizoen. Het worden vijf afleveringen en dan gaat het allemaal over afbouw. Dus waar moeten we mee stoppen voor een beter Nederland? En België trouwens, want we gaan ook eh, naar Genk, naar België. Maar dit zijn vijf afleveringen. Wat is er spannend aan afbouw? Dat jullie daar speciaal uitzendingen over maken? Nou, het spannende is eigenlijk, in theorie weet iedereen oude dingen moeten wijken voor nieuwe, betere manieren. Dus als je elke dag in de file staat en auto's stoten heel veel fijnstof uit, dan weten we eigenlijk allemaal: oké, we willen niet meer elke dag in de file staan, we moeten op een andere manier gaan reizen en het liefst ook schoner. Maar iedereen wil zich storten, of heel veel mensen willen zich storten op een nieuwe motor ontwikkelen, of eh, op nieuwe initiatieven of nieuwe groepen. Maar er zijn maar heel weinig mensen die willen verbieden of uitfaseren, of die willen slopen, zeg maar minderen. Dat zijn gewoon dingen waar een taboe op rust misschien, of die we moeilijk vinden. En als we het doen, doen we het misschien vaak 30 jaar te laat. Ja, en dan is het probleem zo groot geworden. Dan wordt er bijvoorbeeld, zoals in de landbouw, gekeken naar onteigenen van boeren. En dan lopen de emoties heel hoog op. Terwijl zo'n mestprobleem, ja, we wisten dat 30 jaar geleden al. Wat wil je bereiken met deze podcastserie? Ik wil bereiken. Sowieso doen we een live evenement. Dus ik hoop dat iedereen tot nu toe die in de podcast is geweest of hem heeft geluisterd, ook daarheen komt. En daar laat horen wat hij ervan vindt en, ja, en hoe zij er tegenaan kijken. Dus ik hoop het ook een beetje interactief te maken. En wat ik ermee wil bereiken is dat we over transities gaan praten eh, op een manier die raakt aan je eigen leven. En niet alleen maar is beleid of wetenschap. Maar dat je ook herkent van, oh, dit is de stichting bij mij in de buurt. Of dit is de boer die ik daar ken. Of dit is het probleem wat ik ook heb op de weg. Hoe heet de podcast en waar kun je hem vinden? Voer voor Verandering heet de podcast. En je kan hem op eh, elke app eh, waar je podcast luistert, kan je hem vinden. Voer voor Verandering. Voer voor Verandering. Dankjewel. Dankjewel. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Terwijl we hier lekker aan de koffie zitten en genieten van een uh, bokkenpootje, zou ik maar zeggen. Hoorde jij muziek van de Shirelles, Will You Still Love Me Tomorrow? En eh, voor R.E.M. en Man on the Moon. Tja, we dachten opeens, eh, we hebben hier zo'n cd in handen van Phil en Ronnie Spector. Beroemde producers uit Amerika. Nou ja, ook wel berucht. En die hadden natuurlijk meidengroepen onder andere. De Ronettes, daar hoorde je er straks iets van. Maar ook de Shirelles. Ja, nog veel meer van dat eh, soort moois. En toen dacht ik van, goh, ik hoorde zo de Ronettes. Ik denk van, nou, ik zal die ook eens doen voor de verandering. Lijkt me lekker. Gewoon voor op de zondagmorgen. Nu je toch lekker easy bezig eh, bent misschien thuis. Met het ontbijt afronding of het klaarzetten van de brunch. Twee bijzondere opnamen aan elkaar. <laughs> Ik begin een beetje van de stotteren, zeg. Ik ben een beetje van de wijs vandaag. Van de leg misschien wel. Olivia Newton-John en eh, Little More Love. En de Pointer Sisters, He So Shy. Het gaat al aardig richting 11 uur. Goh, wat schiet de tijd op, hè? En eh, wij zijn hier gezellig bezig. We zijn lekker aan het kletsen. En zo nu en dan ben ik daardoor afgeleid vandaag. Dat zou ik eigenlijk niet moeten zijn. Want ik moet mijn aandacht natuurlijk op jou richten. Dat begrijp je natuurlijk ook wel. Maar goed, dat doen we wel met eh, de muziek. Straks, in de tweede uur, eh, over een paar minuten gaat het alweer beginnen. hebben we niet alleen lekkere muziek. We gaan het tempo een klein beetje opkrikken. Maar ook een reportage van Jeroen van Gent. Waar dat over gaat, hmm, dat hoor je straks. Maar zou het iets met vrouwen en mannen te maken hebben? Over Venus en Mars? Je hoort het straks hier in de show, dus stay tuned. Wanna wanna be happy, could you show me how it's done? You look so pretty, pretty like the sun. I could watch forever while you shine on everyone. It's Black Friday, we're in a black taxi. You take my hand, and hold it gently on the mirror. It's all in my head, it's all in my mind. I'm so selfish, you're so. Model. Aan het einde van het eerste uur van de show. Black Friday. <laughs> Gaan het over kopjes? Ik heb geen idee. Ik ga even van tussen. Ja, ik ben over een paar minuten bij je terug. Daad nieuws met eh, nog meer lekkere muziek. En tot die tijd Santana en Black Magic Woman. Heeft niks met Black Friday te maken. Ik ontmoet je over een paar minuten. Blijf hangen. But she's a black magic woman. She's trying to make a devil out of me. Don't turn your back on the baby.